Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Russische militaire voertuigen zijn mogelijk Oekraïne binnengegaan. Ooggetuigen zien er ongebruikelijk veel in Donetsk. Donetsk is de hoofdstad van de gelijknamige regio. Pro-Russische separatisten riepen langer geleden al de onafhankelijkheid uit van dat gebied. En dat deden ze ook van de Luhansk-regio. De Russische president Poetin erkent nu de onafhankelijkheid van beide zelfverklaarde volksrepublieken. Dat deed hij in een televisietoespraak. Daarin haalde hij fel uit naar Oekraïne. Hij beschuldigde het land onder meer van genocide op Russisch-taligen. Daarom vindt Poetin dat hij geen keus heeft. De VN-veiligheidsraad is in een spoedzitting bijeengekomen. Dat gebeurt onder meer op verzoek van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Door een felle brand in een restaurant in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond rond 9 uur s avonds in de keuken... en die sloeg over naar de houten vloeren van de bovenliggende woningen. Tien woningen moesten worden ontruimd. Voor zover bekend zaten er geen mensen in het restaurant op het moment dat de brand uitbrak. De brand is inmiddels gedoofd. Zeker vier woningen zijn flink beschadigd. In de gemeente Blarikum en Bloemendaal kostte een gemiddeld huis vorig jaar ruim 1 miljoen euro. Het is voor het eerst dat die gemiddelde prijs boven een miljoen uitkwam. Twee jaar terug lag het gemiddelde daar nog rond de 850.000. In Pekla in Groningen zijn de huizen met een gemiddelde prijs van 2 ton het goedkoopst. De medaillewinnaars van de Olympische Spelen worden vandaag in het zonnetje gezet. Gisteravond kwam een groot deel aan op Schiphol. En vanochtend worden alle medaillewinnaars in Den Haag ontvangen door premier Mark Rutte en sportminister Connie Helder. Daarna gaan ze naar Paleis Noordeinde. Daar nemen ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in ontvangst. Het weer. Vandaag begint de dag droog en zonnig.